Michel Koenen met het NOS-journaal. De slotdag van het POP gaat niet door. De organisatie krijgt geen vergunning omdat ook voor komende dag noodweer wordt verwacht. De organisator van het festival zegt dat hij wel kan janken, maar dat er mensenlevens in gevaar zijn. Het festival met zo'n 93.000 bezoekers wordt al twee dagen geteisterd door hevig noodweer. Eergisteren raakten 82 mensen gewond door blikseminslagen en ook gisteren werd het programma enige tijd stilgelegd vanwege buien. In Dordrecht is een man van 45 levensgevaarlijk gewond geraakt... nadat hij met vermoedelijk een fietsketting is toegetakeld. De man kreeg in de buurt van het station ruzie met een andere man. De vermoedelijke dader, een man van 27 zonder officieel woonadres in Nederland, zit vast. Muhammad Ali wordt volgende week vrijdag begraven in zijn geboortestad Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky. Dat heeft de familie bekendgemaakt. gemaakt. Het publiek is welkom op de uitvaart, die ook is te volgen via internet. Oud-president Bill Clinton is een van de sprekers. na de bijeenkomst wordt het lichaam van Ali in besloten kring begraven. En bij een amateurvoetbalwedstrijd in Dordrecht is de scheidsrechter belaagd en mishandeld. De wedstrijd voor promotie naar de tweede klasse liep uit de hand toen thuisploeg Amstelwijk een 2-0 voorsprong verspeelde. Nadat Heukelum een omstreden penalty kreeg en 2-2 maakte liep het uit de hand. Spelers en supporters van beide partijen gingen met elkaar op de vuist en de scheids werd belaagd. Hij zou onder meer tegen de grond zijn getrapt. Hij moest onder politiebegeleiding van het veld. Het weer nog. Alleen in het zuiden kan er nog een stevige onweersbui voorkomen. In de rest van het land is het droog en zwoel. Het koelt af tot zo'n 15 graden. morgen overal zonnig en warm met maximaal 27 graden. En later op de dag in het zuidoosten weer kans op een onweersbui.